van 3 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Een politiemedewerker van de afdeling Noord-Holland is aangehouden... omdat hij vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt naar Geen Stijl. Dinsdag toonde Geen Stijl een foto van een politiecomputer... met informatie over een aanrijding bij het station Amsterdam Centraal. Volgens sommigen was dat geen ongeluk, zoals de politie zegt, maar een aanslag. Korpschef Akerboom noemde het lekken door politiemensen stuitend en onacceptabel. Filmdistributeur Dutch Filmworks wil binnenkort het illegaal downloaden van zijn films aanpakken. Iemand die wordt betrapt kan een voorstel krijgen tot een schikking. Hoe hoog dat bedrag wordt weet DFW nog niet. Als iemand niet akkoord gaat kan het bedrijf een rechtszaak beginnen. Wel moet DFW mogelijk eerst al een keer naar de rechter om achter de adresgegevens te komen van illegale downloaders. Ziggo en KPN geven die in de meeste gevallen alleen na een gerechtelijk bevel. Minister Koenders neemt afstand van de uitspraken van de vertrekkend ambassadeur in Hongarije, Gaius Scheltema. In een afscheidsinterview vergeleek Scheltema de retoriek van de Hongaarse regering met die van moslimterroristen. Hongarije is daar woest over en heeft de Hongaarse ambassadeur in Nederland tijdelijk teruggetrokken. Wat betreft de Nederlandse regering kan op geen enkele manier de relatie gelegd worden tussen wat terroristen doen en de Hongaarse regering, zei Koenders. Hij wil met de Hongaren gaan praten. Vitesse neemt het in de groepsfase van de Europa League op tegen Lazio, Nice en Zulte Waregem. Trainer Henk Frezer vindt het een pittige loting en noemt het behoorlijke uitdagingen. Nice, waar Wesley Sneijder onlangs een contract tekende, was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax in de voorrondes van de Champions League. Bij Lazio spelen international Stefan de Vrij en Ricardo Kishna. Door de bekerwinst van afgelopen seizoen was Vitesse verzekerd van een plek in de groepsfase van de Europa League. Het weer, wat meer bewolking, in het zuiden kans op een regen- of onweersbui.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 In de Randstad staat file op de A15 Gorkum-Rotterdam... tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, 8 kilometer. Het is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. De vertraging is nog wel 20 minuten. Op de A27 van Gorkum naar Almere gebeurde bij Hilversum een ongeluk.